gaan samenwerken onder leiding van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. De instellingen gaan hun onderzoeksmaterialen en archieven over de jodenvervolging samenbrengen en beter toegankelijk maken. In vier jaar tijd moet dat leiden tot een centraal archief waarin alles over de holocaust is terug te vinden. De Europese Unie steunt het project met een bedrag van 7 miljoen euro. Dinsdag wordt het officieel ingeluid in Brussel. Dat gebeurt bij de Europese Commissie in aanwezigheid van de Israëlische minister van Onderwijs en de Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs Zijlstra. Twee dagen na een principeakkoord over de vorming van een Iraakse regering van nationale eenheid lijkt hij alweer uit elkaar te vallen. Het concept van machtsdeling is dood, zei de leider van de door Soenieten gesteunde Irakia-partij Alawi in een vraaggesprek met CNN. Volgens Alawi komt het Sjiitische blok onder leiding van premier al-Maliki zijn afspraken niet na. Daardoor is het vertrouwen weg, zegt hij. Irak had sinds de verkiezingen van maart geen regering meer. Donderdag leek die impasse ten einde. Sjiïten, Soenieten en Koerden zouden de macht delen. Irakia stelt nu nieuwe eisen waaraan de andere partijen binnen een maand moeten voldoen. In Birma wordt verwacht dat oppositieleidster Aung San Suu Kyi vandaag nog vrijkomt. Een hoge politiefunctionaris heeft tegen het persbureau DPA gezegd dat haar huisarrest aan het begin van de avond wordt opgeheven. Dat is aan het begin van de middag in Nederland. Honderden aanhangers van de Nobelprijswinnares hebben zich rond haar huis verzameld in afwachting van haar vrijlating. In 1990 won de partij van Aung San Suu Kyi de verkiezingen, maar die uitslag werd niet erkend.